Tijdens een bezoek aan Zuid-Korea zei de minister... dat het geduld met de Noord-Koreanen op is... en dat er een raketschild zal worden gebouwd. Tillerson is nu in China. Daar is afgesproken dat er zal worden samengewerkt om Noord-Korea een andere koers te laten varen. De Amerikaanse muzieklegende Chuck Berry is overleden. Hij was 90 jaar. De politie meldt dat hij rond het middaguur dood werd gevonden in zijn huis in Missouri. Berry wordt gezien als een van de pioniers van de rock'n'roll muziek. Hij had hits met nummers als Maybelline, Roll Over Beethoven en No Particular Place To Go. Zijn bekendste nummer, Johnny Be Good, werd ontelbare keren gecoverd. Volgens de Rock Roll Hall of Fame zette Elvis Presley de deur naar rock roll op een kiertje, maar trapte Chuck Berry hem wijd open. Muziekblad Rolling Stone beschouwde hem als een van de grootste artiesten aller tijden. In een woning in Brussel is een dode gevallen bij een grote explosie. Twee kinderen van 2 en 15 jaar en een volwassene raakten zwaar gewond. Meerdere huizen raakten zwaar beschadigd en twee woningen zijn bijna helemaal vernield. Mogelijk was er sprake van een gasexplosie. In de Eredivisie heeft PSV gisteravond met 1-0 gewonnen tegen Vitesse. Utrecht won uit tegen NEC met 0-3. Groningen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Willem II. En Sparta Heracles eindigde in 3-1. En in België is de voetbalbeker voor de tweede keer gewonnen door Zulte Waregem. Na reguliere speeltijd en verlenging was het 3-3 tegen Oostende. Waregem won daarna de strafschoppenserie. Het weer, het is overwegend bewolkt en regenachtig bij 4 tot 10 graden. Overdag valt vooral in het oosten soms wat regen of motregen. Het wordt 10 tot 12 graden.